Girls that wore pink, boys that wore blue, boys that always grew a better man than me. and you. What's a man now? What's a man mean? Is he rough or is he rugged? Is he cultural now it's all changed.